Zij is verliefd op een frikadel. Jongen, jongen, dat wordt een ruil. Zij is verliefd op een frikadel. Jongen, jongen, gevaarlijk spel. La la. is toch zo gezond. Rosita, Rosita, ze weegt 200 pond. Rosita, Rosita, ja die lust het wel. Geen friet met mayonaise, maar een lekkere frikadel. Zij is verliefd op een frikadel. Jongen, jongen, dat wordt een ruil. Zij is verliefd op een frikadel. Jongen, jongen.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 laatste cent. Rosita, Rosita, in die frikadellentent. Rosita, Rosita, droomt elke nacht, jawel. Niet van een mooie man, maar van een dikke frikadel. Zij is verliefd op een frikadel. Jongen, jongen, dat wordt een ruil. Zij is verliefd op een frikadel. Jongen, jongen